Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie eist dat de afperser van de familie De Mol 141 dagen de cel ingaat. Dat is even lang als het voorarrest en zou betekenen dat Dirk Emme op vrije voeten blijft. Ook eist het OM een voorwaardelijke straf van 10 maanden. Verder wil justitie dat de rechter Emme onder toezicht van de reclassering plaatst vanwege een kans op herhaling. Dirk M zou ook geen contact meer mogen hebben met de familie De Mol. Tegen de hoofdverdachte in de Valkenburgse zedenzaak eist het OM drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Volgens justitie heeft Armin A. een 16-jarig meisje aangezet tot prostitutie en haar ontrokken aan het ouderlijk gezag. Ze zou in tien dagen tijd met zeker 60 mannen seks hebben gehad. Het OM gaat zeker 29 van hen vervolgen. Twee verdachten pleegden zelfmoord vanwege de publiciteit rond de zaak. De onderhandelingen van het kabinet en de oppositie over het nieuwe belastingplan beginnen waarschijnlijk volgende week. Er doen vier oppositiepartijen aan mee, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks. Die kunnen het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer helpen. Het CDA is afgehaakt, die partij wacht liever het onderhandelingsresultaat af. Veel Nederlandse toeristen die betrokken waren bij het busongeluk in Portugal willen daar blijven. Een handjevol wil terug naar Nederland, zegt reisorganisatie TUI. Waarschijnlijk gebeurt dat vandaag of morgen. Bij het busongeluk vielen vannacht drie doden. Twee van hen zijn geïdentificeerd. Het zijn een man van ongeveer 60 en een vrouw van ongeveer 30. Er liggen nog drie Nederlanders zwaar gewond in het ziekenhuis. Wielrenner Stef Clement heeft bij de Europese Spelen in Baku zilver gepakt op de individuele tijdrit. De viervoudig Nederlands kampioen moest alleen de Wit-Russische Vasil Kirienka voor laten gaan. Vannachtend won wielrenster Ellen van Dijk de eerste gouden medaille voor Nederland in Azerbeidzjan, ook op de tijdrit. Annemiek van Vleuten pakte daarbij het brons. Het weer, wolkenvelden, soms ook wat zon. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het is 14 tot 19 graden. Morgen en zaterdag nog iets frisser dan vandaag. En dan nemen de bewolking en buiigheid toe.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 En dan gaan we nu de knop even helemaal omschakelen, want nu gaan we naar 1971. En echt eh, een, one-hit wonder ook maar weer. Leuk nummer van Perret A Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones. Le canto a la chica, canto al tabernero, canto a la portera, canto a lo que sea como tú, que no sabe ni la U, con un como tú, yo sé más que tú. Con un como tú, que no sabe ni la U, con un como tú, yo sé más que tú. Bebo requito como tú. tuve quito como tú, que ahí no sabe de la bajo reguito como tú. Yo sé más que, que tú, que tú, que tú y que tú, bajo reguito como tú, que ahí no sabe de la bajo reguito como tú. Yo sé más que, que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borrequito como tú, que ahí no sabe de la hecho más que tú, y más que tú, y más que tú, que tú, y que tú, y pobrequito como tú, que no sabe de la borrequito como tú, y yo sé más que yo sé más que todos, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú, que no sabe de la borrequito como tú, yo sé más que tú, más que tú, más que tú. más que tú, y más que tú y como tú, In dit uur was dit nummer de, de zogenaamde Odd One Out. bodykito van Peret. Hij zal in Spanje ongetwijfeld nog veel meer hits hebben gehad... maar in Nederland echt niet meer. Hij kwam uit de top 100 van 1971. En deze komt uit de top 100 van 1981. You Bet. en dat was toen met drummer Kenny Jones, die eh, van de Small Faces kwam. You Better You Bet uit 81.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 chair. I am, I cried. I am, said I. Eigenlijk draaien we die te weinig. Neil Diamond met uh, I Am, I Said van de LP Stones uit 1971. De volgende plaat was een wereldhit in 1977 en die had maar liefst twee werktitels. Ring It In en Number One, Number One. Nou, de tweede is volledig waar geworden, maar hij heette niet zo. twee werktitels dus. Ring It In en Number One, Number One. Dat was natuurlijk Knowing Me, Knowing You van ABBA uit 1977. Eh, Zijn we toe aan de reguliere Shadows hit, de A-kant en de B-kant. En het was niet zo'n groot hit. Nummer 24 haalde hij. Het was wel de 25e achtereenvolgende top 50 hit. Nou, dat is toch ook een prestatie. Ehm, ze werden niet zelf geschreven. De A-kant niet en de B-kant niet. En dat was wel bijzonder voor de Shadows. Maar Rock 7 en de achterkant Bombay Dak. april 1967 The Shadows met Maroc 7 en Bombay Duck. We gaan naar 1966 naar een LP met de titel Desolation. Dan hebben we het over QB and the Blizzards. Een heerlijk nummer, Just for Fun. van het album Desolation, QB and the Blizzards en Just for Fun. Ehm, we gaan naar eh, Thunderclap Newman. Nou, dat is ook een one-hit wonder geweest. En, eh, maar dat was ook een hele grote dan weer, hè? Um, hoor je ook alweer? Ja, natuurlijk. Something in the Air. Speedy Kane en die Thunderclap Newman en Jimmy McCulloch. Dat was eh, Thunderclap Newman met Something in the Air. De groep was bij elkaar gehaald door onder andere Pete Townsend. En het nummer werd geschreven voor de film eh, The Magic Christian. Weten we dat ook weer allemaal. Hier is Pussycat. mommy stayed inside. And if you ever show up before the morning light, everything that's said and done is not your point. Night Queenie van uh, Pussycat uit 1981. Eh, We gaan naar de zoon van Bob. Dat is Ziggy, Ziggy Marley en de Melody Makers. Een hit uit de top 100 van 1988. Tomorrow People. De joints kunnen opzij. De whisky gaat op tafel. En eh, we gaan luisteren naar een track van het album Love Over Gold. Hier zijn de Dire Straits met Private Investigations. dit nummer is het al de moeite waard om het hele album aan te schaffen. Love Over Gold van de Dire Straits uit 82. En het nummer heette uiteraard Private Investigations. Wat ga je daarna nou draaien? Nou, iets instrumentaals dan maar. Door een groep die bij elkaar geraapt was door iemand van de studio. En die had een leuk nummer. Dat heette Kimo Sabe. En dat was de koosnaam gebruikt door Tonto in de, ah, serie, de televisieserie The Lone Ranger. Hier is die Electric Indian. The Electric Indian en Chemo Saab 1969. En dit is de laatste celebrate. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the year. celebrate. It's alright. met Celebration, de laatste van deze Matchbox. De komende twee uur zijn voor Hans met zijn eh, Muziek Boulevard Live. Met heel veel leuke muziek op cd deze keer, jawel.